Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Chinese stad Tianjin worden alle 15 miljoen inwoners getest op corona. Dat moet binnen 24 uur gebeuren. Aanleiding is de ontdekking van 20 coronabesmettingen in de stad... waarbij ook een afwijkende Omicron-variant is vastgesteld. Tianjin is de vierde stad van China en ligt ongeveer 50 kilometer van Peking... waar volgende maand de Olympische Winterspelen worden gehouden. Daarom willen de autoriteiten geen enkel risico lopen. In Spaarndam bij Haarlem heeft de politie voorkomen dat er een feest zou worden gehouden op een boot... na uitnodigingen op sociale media. Agenten vonden gisteravond een sloep waarmee bezoekers naar de partyboot zouden worden gebracht. De 19 mensen aan boord hebben allemaal een bekeuring gekregen. Evenementen zijn verboden vanwege corona. In Brazilië zijn zeven doden gevallen toen een hoge klif afbrak. Dat gebeurde bij een stuwmeer in de deelstaat Minas Gerais. De rotspartij kwam terecht op twee bootjes waarin toeristen zaten. Mogelijk was de klif verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië veel heeft geregend. Naast zeven doden zijn er tientallen gewonden. Drie mensen worden nog vermist. In de auto die misdaadjournalist John van de Heuvel achtervolgde... zijn meerdere telefoons en een bivakmuts gevonden. Dat heeft Van de Heuvel gezegd in RTL Boulevard. Een van de telefoons zou een cryptotelefoon zijn... die criminelen vaak gebruiken om beveiligde berichten te versturen. Volgens Van de Heuvel wijst dat erop dat de verdachte niet zomaar een voorbijganger was. Het beeld van André Hazes dat vlak na kerst verdween van de Dam in Amsterdam staat weer op zijn plek. De Friese Oudejaarsvereniging die het beeld voor de grap heeft gestolen... heeft het gisteren weer teruggeplaatst. De leden hadden als goedmakertje enkele flessen Berenburg meegenomen... voor de Amsterdamse horecaondernemer die het beeld had laten maken. Die kan wel lachen om de stunt. Het weer. De regen trekt steeds meer naar het oosten weg. Minima rond 5 graden. Aan de kust waait het hard. Overdag af en toe zon en slechts een enkele bui. De wind zwakt af en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor.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 deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, Cause I know I don't understand. Just how you love can do it, no one else can. Come and look When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do no one else.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 And baby, you're making a fool of me. You got me strong and I don't care who sees. Cause baby, you got me, you got me, you got me so crazy, baby.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 Ze wil mij, jij, oh, Ze wil mij, jij, jij. oh, oh, wil mij, jij, Ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Zij wil 一样。 to you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 Geen, geen 50 cent, want ze fuck met Ekke Bulls. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. Ben met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft ossen zwaar, mami komt van Akara. Machiavelli, hele lange tolie. Zij wat zonder konie, wetten op die body. Toepak, M&M,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 op 106.9 ZFM.